zodat ze kunnen bijspringen in de zorg voor coronapatiënten. Daarnaast moet er geld naar begeleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn om in de zorg te gaan werken. De politie heeft de laatste actievoerder uit de boom gehaald. Bij het Sterrenbos in Limburg. Een groep demonstranten zat de afgelopen week hoog in de bomen... om te demonstreren tegen de nieuwbouw van een autofabriek. Het was geen makkelijke klus voor de politie om ze weer naar beneden te krijgen. Het was eh, de afgelopen dagen voor de politie een eh, complexe operatie. Ehm, enerzijds om ruimte te geven aan het demonstratierecht eh, van mensen. Anderzijds om de rechten van de eigenaar van de grond die illegaal werd bezet, om die te waarborgen. We hebben als politie voor iedereen ruimte proberen te geven aan ieders belangen. Voor de laatste actievoerder was een grote hoogwerker nodig, omdat hij in de top van de boom was geklommen. In totaal zijn acht mensen opgepakt en de eerste bomen zijn al meteen gekapt. Er is al veel over gezegd. Carnaval. Voor pastoor Pieter uit Helmond in Brabant is het opnieuw een klap dat zijn favoriete feest niet als vanouds doorgaat. Dit jaar weet je hoe dat voelt om het echt niet te kunnen vieren. En ik merk nou al dat ik het eigenlijk verschrikkelijk vind. Ik zie daar ergens ook heel erg tegen op. Tegen dat weekend waarvan je dadelijk weet het is carnaval en we kunnen het niet gaan vieren. En dus bedacht de pastoor iets om toch wat vrolijkheid in huis te halen. Een boom in huis met gekleurde lampjes, versierd met serpentines en een steek als piek. Nou, hier staat hij dan. Mijn eigen carnavalsboom. En zeker omdat er toen nou bijna niks door kan gaan... Ja, wil ik toch iets van carnaval proberen dan maar eh, in mijn huis binnen te halen. Ik vind dit wel geweldig eigenlijk. <laughs> Daar zit nou werkelijk niks religieus aan. En dat wil ik ook heel graag zo houden. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden regen. Het koelt niet af dan, verder af dan een graad of 7.